Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij de hulpdiensten komen meldingen binnen van ongelukken met vuurwerk. Onder meer in het Brabantse Reusel en in Groningen. En ook zijn er al branden gemeld, zoals in een supermarkt in Bergen-op-Zoom... en bij een leegstaand restaurant in het Zeeuwse Nieuw- en Sint-Joosland. In Rotterdam kwam gisteren een jongen van 14 om het leven, vermoedelijk door zwaar vuurwerk. Naar aanleiding van dat dodelijke ongeluk heeft burgemeester Schouten gepleit voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze noemde het overlijden van de jongen intens, verdrietig en tragisch. De jongen overleed volgens ooggetuigen toen hij zwaar vuurwerk aan het afsteken was. Zimbabwe heeft per direct de doodstraf afgeschaft. De doodstraf werd nog wel opgelegd voor zware misdrijven zoals moord... maar werd voor het laatst voltrokken in 2005. De doodstraf verminderde volgens minister Ziambi de criminaliteit in het land niet. En ook werd de oorzaak daarvan niet aangepakt. Volgens Amnesty International zijn er in 2023 nog 60 Zimbabwanen ter dood veroordeeld. Hun straf zal nu worden omgezet in een celstraf. Het RIVM waarschuwt voor een zeer slechte luchtkwaliteit de komende uren. Ondanks de wind zijn er plaatselijk hoge concentraties fijnstof door het vuurwerk. Mensen met longaandoeningen kunnen last krijgen van de luchtwegen. Het RIVM raadt die mensen aan om de komende uren nog binnen te blijven. In Heemskerk en Bladel zijn twee mensen het nieuwe jaar goed begonnen. Ze hadden allebei een half lot op het winnende nummer van de staatsloterij. Ze krijgen beide 15 miljoen euro belastingvrij. Volgens de staatsloterij was het de beste oudejaarstrekking ooit. Er werden 7,6 miljoen loten verkocht. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Aan zee staat soms een stormachtige wind. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden. Komende dag is het onstuimig met overal veel wind en regen bij een graad of 9. Later in de week wordt het kouder en is er kans op winterse buien.